Buiten zijn nacht zwart als verende wind snijdt om merg en been De sneeuw is hard bevroren Het water hard als steen In de heilige winterwouden Mag niemand zich nog alleen Stilte regeert over de velden bij die oude ei kwam eens het ding bijeen. Het vuur runen geritscht in belblad en zwaard, de goden om bijstand verzocht. Morgen de laatste kans op vergelding, tot de zege of tot de laatste ademtocht. verzet van de heidentijd. Twee raven zweven nog hoog over bomen, krassend verklieven ze de lucht. Oude gebruiken bijna vergeten. Het is een laatste ronde vlucht. Tijdens de nacht zwart als raven.